Uur. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het klimaatdoel om elk jaar minder uitstoot van broeikassen te hebben... is vorig jaar niet gehaald. Ten opzichte van het jaar 1990 zou er 25% minder uitstoot moeten zijn... maar dat was 23,9, zegt het RIVM. In het coronajaar 2020 lukte het wel, maar dat was een toevalstreffer... zegt duurzaamheidsorganisatie Urgenda. President Zelensky van Oekraïne houdt vanmiddag een videotoespraak voor het congres in Amerika. President Biden gaat zo'n 800 miljoen dollar extra militaire hulp toezeggen, zeggen Amerikaanse media. Waaronder materieel als draagbare raketwerpers. De vicepremier van Polen roept op tot een internationale vredesmissie... onder de vlag van bijvoorbeeld de NAVO in Oekraïne. Hij zei dat tijdens een bezoek aan Kiev... samen met de premiers van Tsjechië, Slovenië en Polen. De NAVO heeft eerder gezegd niet direct betrokken te willen raken bij de oorlog... om verdere escalatie te voorkomen. Het aantal mensen dat Oekraïne is ontvlucht is opgelopen tot meer dan 3 miljoen, zegt een VN-vluchtelingenorganisatie. Vandaag konden zo'n 29.000 mensen via humanitaire corridors uit belegerde steden wegkomen, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Ongeveer 20.000 mensen konden via een vluchtroute weg uit havenstad Mariupol in de jeugdzorg is een 24-uur staking gehouden... uit protest tegen de wachtlijsten, werkdruk en het gebrek aan geld en personeel. Op het Malieveld was een demonstratie... waar volgens de vakbond 7000 mensen waren. Staatssecretaris Van Ooyen kreeg een manifest met plannen voor verbeteringen. Twee jaar geleden hielden medewerkers van de jeugdzorg ook een actiedag. Dat haalde toen niets uit. Er waren zelfs nog extra bezuinigingen. Het weer, het is een graad of drie.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 Oh, I love you right. saw you Johnny. You hide in laughter. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king.